slijpers en komen hier uit Parijs. Ricipi, ritsipa, ritsipoe. We zingen hier op de zender een andere wijs. Ritsipie, ritsipa, ritsipoe. We slijpen de messen, de vorken en de scharen en we drinken graag een Hollandse klare. Ricipi. ritsipa, ritsipoe. We slijpen de messen, de scharen en we drinken graag een Hollandse klare ritsipi, ritsipa, ritsiboe. Ritsipi, ritsipa, ritsiboe. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboe. En als je eenmaal op drie komt, dan is het altijd prijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboe. Wij trekken langs bossen, langs velden en langs wegen, want we komen daar de meisjes dan tegen. Ritsi-pie, ritsi-pa, Wij trekken langs bossen, langs velden en langs wegen, want we komen daar de meisjes dan tegen. ritsi vier, ritsi-pa, ritsi-poe. ritsi Wij zijn de slijpers en komen Hieruit uit Parijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. We kunnen donders goed slijpen, hier volgt het bewijs. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. Van waar wij gaan slijpen, u mag het heus wel weten. Nou, daar zal men ons beslist niet vergeten. Ritsipi, ritsipa, ritsiboem. Van waar wij gaan slijpen, u mag het heus wel weten, nou dan zal men ons beslist niet vergeten. Ritsipi, ritsipa, ritsipoe. Ritsipi, ritsipa, ritsipoe. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsipi, ritsipa, ritsipoe. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsipi, ritsipa, ritsipoe. met liefde. Overal slijpen ritsipi, ritsipa, ritsipoep. Zolang wij er niet tussenuit zullen knijpen, blijven wij met liefde. Overal slijpen ritsipi.